van 5 uur. Waterbalgemoed met de televisie en vliegvelden. De elf kleine luchthavens van Nederland, zoals Budel, Teugen en Hogeveen... zouden nu makkelijk door criminelen te gebruiken zijn... voor bijvoorbeeld mensensmokkel en drugshandel... zegt een woordvoerder van de marechaussee in Trouw. Ook zijn piloten van vluchten op kleine vliegvelden... nu nog niet verplicht de gegevens van passagiers en bemanningen door te geven. Vorig jaar werden er op vliegveld Teugen bij Apeldoorn... mensen- en drugsmokkelaars betrapt. Bij de zware explosie in een gebouw in Antwerpen gisteravond zijn zeker 14 mensen gewond geraakt. Vijf raakten er zwaar gewond. Eén verkeert in kritieke toestand. Er wordt niemand meer vermist, maar voor de zekerheid zoeken de hulpdiensten nog door naar slachtoffers onder het puin. De oorzaak van de ontploffing in het centrum van Antwerpen is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een gaslek. Er zou geen sprake zijn van terreur. Drie gebouwen zijn zwaar beschadigd. In een van de panden zat een Italiaans restaurant. In een stad in Californië heeft de politie 13 broers en zussen gered van hun ouders. De slachtoffers zijn tussen de 2 en 29 jaar oud... en werden uitgehongerd en verwaarloosd vastgehouden in het ouderlijk huis. Een aantal zat vastgeketend aan het bed. Een dochter van 17 had weten te ontsnappen en alarmeerde de politie. De 57-jarige vader en 49-jarige moeder zijn opgepakt. Tennister Richel Hogekamp is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De 25-jarige Nederlandse verloor in Melbourne in twee sets van de Spaanse Lara Aruabarena. Barrena. Hogenkamp kwam voor de tweede keer in actie op de Australian Open. In 2015 strandde ze ook in de eerste ronde. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat buien. Het koelt af naar zo'n 4 graden. Ook overdag vallen er verspreid buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor is af en toe even de zon te zien.